Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kan zijn dat belastingaangifte doen nog steeds een beetje moeilijk gaat. Er kunnen wel steeds meer mensen inloggen via DigiD, maar de problemen zijn nog steeds niet helemaal voorbij. Gisteren en vandaag waren er veel storingen in het inlogsysteem... doordat te veel mensen belastingaangifte wilden doen. Er waren duizend inlogpogingen per seconde. De beheerder van DigiD verhoogt nu de capaciteit... zodat het probleem langzaam moet verdwijnen... en er steeds meer mensen tegelijkertijd kunnen inloggen. Ziekenhuismedewerkers gaan weer staken. Over twee weken op donderdag 16 maart leggen ze het werk neer. In ziekenhuizen door heel het land wordt er dan gewerkt alsof het een zondag is. En dat betekent dat je er alleen voor spoedgevallen terecht kunt. Het ziekenhuispersoneel wil meer salaris en ook een beter rooster. Er zijn 21 verwaarloosde honden gevonden bij een fokker in Deurne. In Noord-Brabant is dat. De honden zijn ziek en belast van infecties en hebben ook een slecht gebit. De dieren zijn door de inspectie meegenomen en naar een geheime opvangplek gebracht. De fokker heeft al eerder de inspectie op de stoep gehad bij andere locaties. Ook toen werden er honden meegenomen. En Formule 1-fans, ja, die tellen de dagen af. Zondag wordt de eerste Grand Prix van het seizoen gereden. Alle coureurs en hun wagens zijn afgereisd naar Bahrein. Zo ook Max Verstappen. Hij vertelt aan Sky Sports dat hij eigenlijk wel een lekkere winterbreak heeft gehad. It's good uh, to spend a bit of time with, with family and friends and uh, yeah, enjoy it a bit. Try not to think about Formula 1 too much. Where is this car better than last year's? Um, everywhere. Ja, hij is dus niet alleen uitgerust, maar heeft ook alle vertrouwen in zijn auto. Zaterdag is de kwalificatie en dan weten we op welke plek Verstappen mag starten aan de race. Krijg je nog het weer? Komende nacht kan het land inwaarts een graadje vriezen. Morgen begint met lekker veel zon en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files die er deze avondspits in de regio Noord-Holland staan... die hebben niet al te veel vertraging, hooguit de kleine 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoop het Hoek en Roerdevaartsveen. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar veel vrij, maar nog altijd rijdt het langzaam over 10 kilometer...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 En dat zal deze persoon, denk ik, zich geen twee keer laten vertellen. Uh, welkom bij deze Zandvoort uh, draait door. Er zitten natuurlijk heel wel wat wetenswaardigheden in. En er is ook nog iemand die deze week zijn 80-jarige verjaardag heeft eh, verdierd eh, en gevierd. En dat is Piet Veerman, maar die hoor je zo. Maar eerst gaan we eerst eh, nog eens even een fijne van Tina Turner. Want ja, als Piet Veerman 80 is geworden, dan ben je toch tot de betere, toch? I call you, I need you, my heart's on Yeah. Ja, jaren later is die nog eens een keer gecoverd door de mannen van Alaska. Het nummer The Cats met de eh, Magical Mystery Morning. En dat heeft te maken met Piet Veerman die deze week dus 80 is geworden. Daarvoor hoorde je Tina Turner met uh, The Best. Om dan toch nog een beetje in de uh, eh, sferen te blijven van folk en dat soort zaken. Deze mooie van Sarah Buckley. Nummer dat heet Louisiana. fell in love again down Louisiana's way. Something happened when I saw the jasmine play. He'd no tip jar, he just had some things to say. I fell in love again down Louisiana's way. A turning carousel. Zandvoort, op 106.9 FM. A I can Foam spills overboard He's fixing a roof On top of the world flag move on the hill Towel moves on a wash line Then both go still Siren sounds somewhere What's going on there? Seagull so majestic Soaring high air has long begun Water's running Last night's dishes get done Man shouts at his mother He is telling her That if she doesn't eat She'll get sick for sure across this city. I've worked for this. Soms eh, arresteer je eh, wel eens even wat eh, tijd. En dat doen we dan in dit uur. Want op de website van Alternative FM staat er nog iets over dit album. The Human Factor van Davy Lyons. En daar staat dit eh, hele mooie nummer op. Quiet in the Morning. En daarvoor hoorde je Sarah Buckley met eh, Louisiana. Tijd om weer eens eventjes wat eh, fijne muziek te laten horen. Fleetwood Mac. Dan weer een beetje het welbekende werk. wonders. I made a plan. al gelijk meteen alweer de boel verbouwd. Ik, ik, heb die jongens helemaal niet verwacht. maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er inmiddels. En deze Zandvoort draait door. Ehm, ik hoor wat, maar ik weet niet wat het is. Ik, ik, eh, ik weet niet wat dit is, eh, dit, eh, dit wat ik op de achtergrond hoor. Wat is dit? Dat is je filletje. Filletje van wat? Oh, oh. Ha. Er heeft iemand gewoon de boel eh, lopen doordraaien. Ik denk al, wat is dit? Het, is... Ah, ik, ik begrijp het al. Ik denk, wat is dit in godesnaam? Want, eh, normaal gesproken ben ik dit helemaal niet gewend. En dat komt omdat er weer iemand eh, weer ergens aan heeft gezeten... waar die niet aan had moeten zitten. Eh, en dat is eh, de, de repeat-stand. En daar staat hij niet op. Dus dan eh, krijg je dit soort flauwekul. Goed, ik ga maar eens eventjes heel langzaam het verhaal opvullen... richting het, de hoofdleider van het nieuws van half zeven. Want anders dan, dan komt er nooit wat van, eerlijk gezegd.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 Door een vermoedelijke planningsfout van een stationschef... reden dinsdagavond twee treinen frontaal op elkaar. Ziekenhuispersoneel draait op donderdag 16 maart een dag lang een zondagsdienst, meldt vakbond FNV. De vakbonden eisen onder meer een hoger loon, maar volgens de ziekenhuizen is daar geen geld voor. De Italiaanse politie heeft tientallen wapens, waaronder Kalashnikovs, gevonden in het huis van maffiabaas Raffaele Imperiaal. De wapens waren verstopt onder de vloer. Imperiaal werd twee jaar geleden gearresteerd. Hij had goede contacten met Ridouan Taghi. Het weer, vanavond bewolking, landinwaarts vriest het vannacht. Morgen zon en 7 tot 9 graden. is het wel. Delta Crash begon het eh, laatste half uur van deze Zandvoort draait door. jongens komen uit België. Growler heet het eh, nummer wat ze hebben uitgebracht. Ze zat ineens uh, zomaar verdwaald ergens in een, een of andere mailbox... van een muzikaal popplatform... wat we één keer in de maand doen in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Daar zat hij in. Delta Crash dus. En dit zou je denken, hé, hey, dat is nieuw, maar toch eigenlijk ook weer niet. Want eh, dit eh, hebben ze waarschijnlijk een beetje gevonden bij het opruimen van de zolderkamer van Patrick Cowley. Ja, die man. 40 jaar oud is dit, eh, want ineens komt er in november van het afgelopen jaar nog, nog zowaar een album uit. Mailbox genaamd. En daar staat dit nummer ook op, Low Down Dirty Rhythm. En de dame die je hoort, dat is Jeannie Tracy. En dat is ook niet helemaal een onbekende, want die zat ook een beetje in dat circuitje waar Patrick Cowley een, eh, een en ander voor deed. Namelijk eh, de San Francisco disco geluiden. Voor Sylvester deed Genie Treacy de achtergrondvokalen. En dat eh, was dus een vrij recent nummer, moet ik erbij zeggen. Maar goed, het kan zomaar gebeuren dat je ineens na 40 jaar nog een nieuwe Patrick Cowley om je oren krijgt. Ja, Haverdate komt ook uit België. Rebirth. your tiny damn, this view is priceless. So fuck them clouds. This weather was not predicted in the forecast. It won't last. swirling in the can we call it the abyss is a void really nothing if we address The Smallest of Robins. En het gaat over een stuk gelopen relatie. Je kijkt eigenlijk als het ware in de ziel van eh, deze Belgische Arno Geers. Zo heet hij in het echt. Maar hij brengt het eh, allemaal uit onder Framan. En dat eh, is in de buurt van België, wat zeg ik, in Gent moet ik eigenlijk zeggen. a Date wordt in de met Rebirth. Als we dan toch een beetje in de Benelux blijven, dan komen we uit bij deze dame Tira uit Luxemburg. even with to pay the price. All I start to see is red. The silence seems so loud before we hit the ground. I struggle to see the end. It's always the same again wat, eh, als je wat in de mailbox eh, krijgt... of je het eh, nou binnenkrijgt voor de omroep... of in de mailbox van het programma wat hierna komt... van alternative DVM. Ja, dan moet je het eventjes doen in een soort moment van uur als deze denk ik dan. Dira is dit met In Your Eyes. straks hebben we weer een alternatieve FM. En dat eh, zal in het eh, teken staan eh, met songwriter Ranja. Dan moet je niet denken aan Johnny Line met... zij dronk Ranja met een rietje, maar het is gewoon iemand uit Alkmaar. Arjen, Terpstra heet hij voluit. dat er ook muziek zomaar uit dat soort programma's wat wij doen door kunnen breken op het landelijke. Dat heeft deze band wel bewezen. Want ze werden gek gedraaid op een gegeven moment bij 3FM. Ik heb het over Elephant.